Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Pijs is niet blij met een Twitterbericht van de burgemeester van Hulst. Ze neemt contact met hem op vanwege de tweet. Die gaat over een reeks overvallen op Chinese restaurants. De CDA-burgemeester verving in het bericht de letter R door de L. Hij schreef onder meer... Nu al drie overvallen op Chinese restaurants in Zeeland. Mulder zegt dat dit zijn stijl is en dat hij niet namens de gemeente heeft getwitterd. In Rusland zijn honderden mensen opgepakt die meededen aan een protest tegen de regering. In Moskou, Sint-Petersburg en andere steden protesteerden vele duizenden mensen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Onder de arrestanten zijn een paar prominente oppositieleiders. Volgens de demonstranten is bij de verkiezingen op grote schaal gefraudeerd. Buitenlandse waarnemers zeggen dat de uitslag vooraf vaststond. Premier Poetin won de presidentsverkiezingen met meer dan 63% van de stemmen. In Duitsland heeft een man twee artsen doodgeschoten. Volgens plaatselijke media was de dader een man van 78 die patiënt was in de praktijk in de plaats Weilerbach. Na de schietpartijen opende de politie van de deelstaat Rijnland-Pals een klopjacht, onder meer met helikopters. De man bleek dood in zijn huis te liggen. Hij had zelfmoord gepleegd. PSV heeft zijn supporters excuses aangeboden voor de 6-2 nederlaag van gisteren tegen Twente. De aanhang is terecht zwaar teleurgesteld, zegt de directie in een verklaring. Door de nederlaag heeft het team van trainer Rutten de koppositie in de eredivisie verspeeld. De clubleiding zegt geen overhaaste maatregelen te willen nemen en vraagt ervoor begrip van de aanhang. Vandaag zijn er gesprekken geweest tussen de leiding, de spelers en delegaties van PSV-supportersverenigingen. Het weer. Eerst nog bewolking en kans op wat regen. Vannacht klaart het op. Minima net boven het vriespunt. Morgen overdag droog en veel zon. 1 een graad of 9. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de grens met België.